Dit is Maud met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft in zijn wekelijkse persconferentie een oproep gedaan... om morgen bij de intocht van Sinterklaas, zoals hij zei, even normaal te doen. Om confrontaties tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet te voorkomen... zijn in Maasluis allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen. In de stad geldt morgen een noodverordening. Iedereen die de stad in wil, wordt gecontroleerd... en er zijn honderden agenten op de been. In aanloop naar de intocht zijn twee mannen aangehouden. Ze zouden opruiende teksten rondom de Pieten-discussie op sociale media hebben gezet. En een van de twee zou ook dreigende teksten hebben geschreven. Door de website thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsengenootschap is het aantal telefonische en korte consulten bij de huisarts flink afgenomen, met 12 procent. Op jaarbasis betekent dat ruim 8 miljoen minder consulten. De site thuisarts.nl is sinds 2012 actief. Het aantal langere consulten bij de huisarts nam juist toe. Een man van 81 uit Zwolle moet twee jaar de cellen... omdat hij drie van zijn kleindochters heeft misbruikt. Hij moet ook een schadevergoeding betalen van 26.000 euro. De opa misbruikte de kinderen jarenlang... en dat gebeurde volgens RTV Oost onder meer in zijn huis en in zijn camper. Een van de meisjes was toen nog geen 12 jaar oud. De straf is gelijk aan de eis van justitie. Door nieuwe acties bij KLM vallen morgen vluchten uit. Ook moeten reizigers rekening houden met vertragingen. De vakbonden hebben cabinepersoneel opgeroepen morgen voor elke vlucht het werk een uur lang neer te leggen. Ze willen dat de luchtvaartmaatschappij een bezuinigingsmaatregel intrekt. Sinds vorige week vliegt er één steward of stewardess minder mee op intercontinentale vluchten. Cabinepersoneel voerde de afgelopen weken al meerdere keren actie tegen die maatregel. Het weer opklaringen en in het binnenland kan het vannacht een paar graden vriezen. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in het westen wat regen. Ook zondag wat regen, het wordt ongeveer 6 graden. Na het weekend zachter. En dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad beginnen nu vrij snel op te lossen. Grootste probleem zijn de snelwegen rond Rotterdam. Daar is de A20 al urenlang dicht bij Spaanse polder na een brand naast de snelweg. En dat levert vanuit Gouda drie kwartier vertraging op tussen Rotterdam, Prins Alexander en Schiedam. Vanuit Den Haag eh, ook drie kwartier tussen Delft en het Kleinpolderplein, 7 kilometer. En vanuit Breda staat het vast vanaf knop het Ridderkerk tot aan het plein, bijna een half uur in de file. Bovendien is daar een ongeluk gebeurd. Eh, twee rijstroken minder bij het plein op dit moment. Tot zover de verkeersinformatie.